Dielke raam met het NOS-journaal. Roestende en te snel slijtende helikopters kosten Defensie ruim 100 miljoen euro. De toestellen, na 90 helikopters kunnen niet volgens planning worden ingezet... en daardoor moeten oude helikopters langer worden gebruikt. Nederland heeft inmiddels 13 van de 20 bestelde na 90 helikopters en die blijken allerlei mankementen te hebben. De laatste zeven worden dan ook niet afgenomen. Minister Hennis heeft geprobeerd om de kosten van het gebruik van de oude helikopters te verhalen op de fabrikant, maar dat blijkt juridisch onmogelijk. In Groot-Brittannië worden vragen gesteld over de beveiliging van premier Cameron. In Leeds rende een man tegen Cameron aan. Op het moment dat hij bij de premier was, greep een beveiliger hem en werd Cameron in veiligheid gebracht. Parlementsleden vragen zich af hoe iemand zo dicht bij de premier kon komen. De rennende man heeft korte tijd vastgezeten. Hij had volgens de politie geen kwade bedoelingen. Het zou gaan om een hardloper die onderweg was naar een sportschool. De Tunesische regeringspartij Ennada geeft toe dat ze de parlementsverkiezingen heeft verloren. Een woordvoerder van de islamitische partij heeft de seculieren van Nida Tunis gefeliciteerd. Die partij claimde eerder vandaag de overwinning. Officiële uitslagen zijn er nog niet, maar Nida Tunis lijkt 80 van de 217 zetels binnen te slepen. Het was de tweede keer dat de Tunesiërs naar de stembus gingen sinds de val van dictator Ben Ali in 2011. De vorige keer won Ennada. In verschillende steden in Spanje zijn 51 mensen opgepakt voor corruptie. Onder hen zijn ambtenaren, politici, zakenlieden en ook zes burgemeesters. Ze zouden hun positie hebben misbruikt om commissies op te strijken en geld hebben witgewassen. In totaal zou met de zaak zo'n 250 miljoen euro gemoeid zijn. Het weer nog, vanavond en vannacht klaart het op. De temperatuur daalt naar een graad of 5, er kan een mistbank ontstaan. Morgen flink wat zon, het is dan een graad of 16. De dagen erna is het wisselvallig weer. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam voor maar de slot 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is veel vertraging. Tussen Badhoevedorp en het Ringvaartaqueduct staat 12 kilometer file. Daar zijn achtereenvolgens drie ongelukken gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen van Amstelveen. 3 kilometer na een aanrijding, daar is de weg weer vrij. A13 Rotterdam richting Den Haag.